Kees Groot met het NOS-journaal. De begin deze maand werd doodgeslagen tijdens een ruzie op de Wallen... probeerde die ruzie niet te sussen, maar was actief betrokken bij de vechtpartij. Dat blijkt uit beelden die vanavond zijn getoond in opsporing verzocht. Eerder zei de politie dat de 32-jarige man uit Voorthuizen juist bemiddeld had. Hij vierde met vrienden een vrijgezellenfeest in Amsterdam... De mannen met wie ze ruzie kregen zouden Roemenen zijn. De man liep bij de vechtpartij hersenletsel op, raakte in coma en overleed een dag later. De Israëlische oud-president en voormalig premier Shimon Peres is opgenomen in het ziekenhuis. Volgens Israëlische media heeft hij een ernstige beroerte gehad. De 93-jarige Peres wordt in kunstmatige coma gehouden en beademd. Het afgelopen jaar werd Peres al twee keer eerder opgenomen. Zo lag hij in januari in het ziekenhuis vanwege pijn op de borst. Het OM heeft tien jaar cel en tbs geëist voor de moord op verpleegkundige Linda van der Giessen. John F. schoot zijn ex-vriendin in augustus vorig jaar dood op een parkeerplaats bij het ziekenhuis in Waalwijk. De man zegt dat hij onder grote psychische druk stond en eigenlijk zelfmoord had willen plegen. Hij claimt een blackout te hebben gehad, maar volgens het OM gaat het om moord. De man zou zijn daad goed hebben voorbereid. De wapenstilstand in Syrië lijkt in de eerste 24 uur grotendeels te hebben stand gehouden. Er zijn wel schendingen gemeld, maar minder dan vooraf was gevreesd. Humanitaire hulp voor de belegerde gebieden is nog niet op gang gekomen. Het Syrische bewind zegt dat het naar Aleppo alleen konvooien zal doorlaten die zijn gecoördineerd door de Verenigde Naties. Maar die organisatie heeft gezegd pas noodhulp te zullen sturen als er meer zekerheid is dat het bestand wordt nageleefd. Het weer, het wordt een warme nacht met minima rond de 18 graden. Morgen is het vrij zonnig en met 29 tot 32 graden is het opnieuw erg warm.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 You don't, and I'm left alone singing the blues and sighing. Oh, you treat me coldly each day. sure somebody is near. Dear, it must be great fun to be mean to me. Ooh, honey, can't you see what you mean? must you be mean to me? Ooh, Ooh baby, it seems to me you, you like to hear me crying. I don't know why. I stay home each night when you sail phone. I know you don't, and I'm left alone ah.